En het steunbewijs, zoals een stiekem opgenomen gesprek en het dagboek van het meisje... is niet overtuigend en concreet genoeg, zegt de rechter. Of het OM nog in hoger beroep gaat tegen de uitspraak weten we niet. Intussen ligt er nog een aangifte van Borsato zelf. Die zegt dat het meisje het verhaal uit haar duim heeft gezogen en een valse aangifte heeft gedaan. Volgens haar advocaat is dat nogal een beschuldiging. Het blijkt uit niets in deze zaak, uit helemaal niets, dat het verhaal van mijn cliënten niet zou kloppen. Het is ook nog niet duidelijk of de zanger die aangifte gaat doorzetten, zegt zijn advocaat. Dat moet natuurlijk met Marco besproken worden en we weten nog niet hoe hij erover denkt en of hij dat wil doorzetten of niet. Het Openbaar Ministerie is het niet eens met de beslissing van de rechtbank... om lagere straffen te geven aan drugscouriers die op Schiphol zijn betrapt. Het OM gaat daarom in hoger beroep. Begin deze week maakte de rechtbank in Noord-Holland bekend drugscouriers lager te gaan straffen. De rechtbank vindt dat ze nu te zwaar worden gestraft in verhouding met de drugsbazen voor wie ze werken. Die krijgen vaak lagere straffen doordat ze een deal sluiten met het Openbaar Ministerie. En de kerstboom voor de Tweede Kamer komt ook dit jaar uit het Kuinderbos in Flevoland. De 12 meter hoge boom is omgezaagd en moet zelfs nog wat ingekort worden. Deze verslaggever van Omroep Flevoland moest er zelfs even voor aan de kant. Het laatste stukje wil ik graag veilig doen, dus als jullie nu naar de afgesproken plek gaan. Dus we moeten even afstand houden? Afstand houden bij die grote bomen. Hij ligt plat. Jullie staan allemaal nog overeind? Ja, morgen wordt de boom bezorgd in Den Haag. In het weekend wordt hij opgetuigd. En maandag staat er dus een grote versierde kerstboom in het Tweede Kamergebouw. Het weer. Op veel plekken schijnt de zon bij een graadje of 8. Vanuit Zeeland komen er nieuwe wolken met regen... die vanmiddag en vanavond over de rest van het land trekken. Morgen grijs, maar droog bij max 7 graden. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A1 richting Amsterdam heb je nog 20 minuten vertraging tussen Soest en Naarden. Er staat 7 kilometer door een ongeluk. De weg is eh, hier weer vrij. Na A7 van eh, Horen naar Zaanstad.